uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volt Tweede Kamerlid Nilever Gundogan weet naar eigen zeggen niet waarom ze is geschorst door haar partij. Gisteravond bracht de partij naar buiten dat er meldingen waren binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag... en dat er een extern onderzoek is gestart. Tegen de Volkskrant zegt Gundogan dat ze niet weet waar de meldingen over gaan... en dat ze blijkbaar niks mag weten. Ze blijft wel lid van de Kamerfractie van Volt... maar voorlopig zal ze niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Ondernemer Alexander Klupping wil met de nieuwe stichting een miljardenclaim indienen tegen Google en Apple... omdat die bedrijven te veel commissie zouden innen bij de verkoop van apps. De techbedrijven houden bij alle transacties 15 tot 30 procent in. Volgens de stichting van Klupping heeft dat Nederlandse consumenten... sinds het bestaan van de appwinkels een miljard euro gekost. Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant... is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna een verdachte van 19 opgepakt. Er zijn in drie maanden zeven steekpartijen in het AZC geweest. Het incident van afgelopen avond was het eerste sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. De Amerikaanse regisseur Ivan Reitman is overleden. In de jaren 80 en 90 maakte hij enorm populaire comedies. Zijn grootste hit was de film Ghostbusters. Reitman was ook van grote invloed op de carrière van Arnold Schwarzenegger. Die was in zijn beginjaren vooral bekend als actieheld... maar werd door Reitman gecast voor komische rollen... in films als Twins, Kindergarten Cop en Junior. Ivan Reitman overleed thuis in zijn slaap. Hij was 75. Het weer. Af en toe zon vandaag, maar vooral in de middag trekken er ook buien over het land. Het wordt een graad of 11.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 op 100 en op 0 staat het verstand Deze party die gaat door totdat politie hier belandt Alvast sorry voor de buren Mijn nieuwe boxen die staan aan Alvast sorry voor de buren Ik neem jou niet voor lief. Dus neem me niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is. Weet dat mijn liefde gratis is voor jou. Vanaf dat ik je zag, was ik meteen verkocht ik gaf je toen mijn hart, jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K, je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op money, dikke portemonnee Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de storming mee Neem jou naar Tokio wifey. Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of LA. Dus stop maar in me, met dan ben je altijd safe. Ik neem jou niet voor lief.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 Gisteravond bracht de partij naar buiten dat er meldingen waren binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag. Ondernemer Alexander Klupping wil met de nieuwe stichting een miljardenclaim indienen tegen Google en Apple... omdat die bedrijven te veel commissie zouden innen bij de verkoop van apps... Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling... melden onder meer NH Nieuws en Shownieuws. Gisteravond doken op sociale media beelden op... waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. Het weer, af en toe zon vandaag... maar vooral in de middag trekken er ook buien over het land. Het wordt een graad of 11. turns to rust, to now. a glass or two. Give me something fun to. Do you love it when you keep me guessing? guessing? When you leave and then you leave me stressing, me stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look Yeah.